Met het NOS-journaal. Middelbare scholieren hebben gemiddeld minder geld te besteden dan twee jaar geleden. Toen kregen ze nog 144 euro per maand binnen en dat is teruggelopen naar 103 euro. Een nieuw zegt dat de pubers minder zakgeld krijgen en minder bijbaantjes hebben. Bovendien werken ze korter, waardoor ze minder verdienen. Opvallend is wel dat meisjes voor het eerst gemiddeld meer verdienen dan jongens. 108 euro tegen respectievelijk 99 euro. Het lek in kernreactor 2 in Fukushima is gedicht en daardoor stroomt er geen radioactief water meer de zee in. Sinds zaterdag is geprobeerd de scheur van 20 centimeter te dichten. Met onmeer meer beton lukte het niet, maar met 1500 liter waterglas uiteindelijk wel. Er wordt nog wel licht radioactief bluswater in zee geloosd, maar dat zou niet gevaarlijk zijn. Zittend president Bakbo van Ivoorkust zegt dat er niet wordt onderhandeld over zijn vertrek. Ook houdt hij vol dat hij de verkiezingen van november heeft gewonnen. Bakbo zei dat in een interview met een Franse zender. Volgens de Verenigde Naties wordt er wel degelijk onderhandeld. Intussen is vrijwel heel Ivoorkust in handen van de milities van Ouattara, de internationaal erkende winnaar van de verkiezingen. In Milaan begint vandaag het proces tegen de Italiaanse premier Berlusconi. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor bevordering van prostitutie met minderjarigen en ambtsmisbruik. Berlusconi zou vorig jaar betaalde seks hebben gehad met een 17-jarig escortmeisje. Daarna zou hij de politie onder druk hebben gezet om haar vrij te laten. Of de premier vandaag zelf naar de rechtszaal komt is niet bekend. Toen besluit het weer.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 Could I be a bird? I gotta be fly, butterfly, and spur. I got a couple words. When I say jump, you say how high ain't never seen nobody so high like a bird, like a plane. jump, jump, jump, When I say jump, you say how high. I ain't never seen nobody so high like a bird, like a plane. jump, jump, jump. When I when the club jump in, then I gotta be there. Check it out, shut it. with Charlie and she make it bounce in the room. Hey girl, come on baby, you can find something later. Can I get on your hot air balloon? Sky high, still clubbing like a blind at the mile high. It's popping, but malicious, help me get right. Keep popping in position after midnight. Mo wing fly chickens up in NY. Think of war, know the feel for. Houston women I jump ship, follow board. One of Miami women they follow adore. Cali is jumping, hit the switch on a six four. When I say jump, you say how high.